met het NOS Journaal. Bij protesten in Los Angeles zijn sinds zaterdag bijna 400 mensen opgepakt. Het overgrote deel werd gearresteerd omdat ze weigerden te vertrekken toen de politie dat vroeg. En enkele mensen werden opgepakt voor ernstigere misdrijven als mishandeling of wapenbezit. In L.A. wordt al dagen geprotesteerd tegen het immigratiebeleid van president Trump. Ook in andere Amerikaanse steden gaan mensen de straat op. Na jarenlange discussie hebben de Europese Unie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk... een overeenkomst gesloten over Gibraltar. De rots bij Spanje is Brits en sinds de Britten in 2016 uit de EU stapten... was het onduidelijk wat er met Gibraltar zou gebeuren. Nu is afgesproken dat het gebied bij de Schengenzone komt... En daardoor is tussen Spanje en Gibraltar vrij verkeer van personen en goederen mogelijk zonder grenscontroles. Dat betekent dat grenswerkers uit beide landen voortaan zonder lange wachttijden de grens over kunnen. De Duitse politie heeft bij grenscontrole een man van 45 uit Moldavië opgepakt... die zijn eigen baby probeerde te ontvoeren. Het drie maanden oude kind was meegenomen uit een Nederlands ziekenhuis waar het werd behandeld. De baby is onderzocht en met een ambulance teruggebracht naar het Nederlandse ziekenhuis. Tegen de vader is aangifte gedaan. In Duitsland bleek dat de man al vaker met justitie in aanraking was gekomen. Een spannende dag voor zo'n 180.000 VMBO, HAVO en VWO-scholieren. Vandaag horen ze of ze geslaagd zijn of niet. Zo'n twee weken geleden werden de laatste eindexamens gemaakt...